Clemens Peters met het NOS Journaal. Tweede Kamervoorzitter Ariep heeft bij premier Rutte geklaagd... over de manier waarop de Tweede Kamer wordt geïnformeerd... over kabinetsbesluiten en voornemens. In een brief schrijft ze dat de media vaak eerder op de hoogte zijn... van beleidsvoornemens van het kabinet dan de Kamer. Ze vindt het uit staatsrechtelijk oogpunt zeer ongewenst... zo niet onaanvaardbaar. Een van de belangrijkste taken van de volksvertegenwoordiging... is het beoordelen en controleren van het kabinetsbeleid. Volgens Ariep komt die taak in gevaar en ze wil dat Rutte de kwestie in de ministerraad bespreekt. Aan het eind van de ochtend heeft Brussel afscheid genomen van het Verenigd Koninkrijk als lid van de Europese Unie. Commissievoorzitter von der Leyen zei dat Europa vastbesloten is om na de brexit een zo goed mogelijke overeenkomst te sluiten met de Britten. Er zijn volgens haar veel gezamenlijke uitdagingen en je kunt volgens haar buren zijn en toch heel nauw samenwerken. De Nederlanders die vanwege het coronavirus weg willen uit de Chinese stad Wuhan... komen waarschijnlijk in de nacht van zaterdag op zondag met een Frans vliegtuig naar Europa. Eenmaal in Nederland moeten de 18 mensen uit voorzorg twee weken in afzondering. Als hun huis niet geschikt is, dan gaan ze op een andere plek in quarantaine. De VS en Japan hebben vanwege het coronavirus voor heel China een negatief reisadvies afgegeven. Ook bij ING moeten rijke klanten gaan betalen voor hun spaargeld. Bij een tegoed van een miljoen euro of meer gaat daarvoor een negatieve rente van een half procent gelden. Eerder deed KBN AMRO dat al. Het nieuwe ING-tarief gaat in juli in voor particulieren en in april voor zakelijke klanten. Ook vandaag zijn er duizenden leraren op de been voor de tweede dag van de onderwijsstaking. Op meerdere plaatsen zijn er manifestaties. Zo zijn protesterende leraren in Den Bosch in een optocht van het station naar de binnenstad gelopen. Ook in Utrecht, Rotterdam en Deventer zijn er vandaag bijeenkomsten. Het weer. Het is bewolkt en regenachtig. Het wordt 10 of 11 graden vandaag. Ook morgen begint regenachtig, maar later kan dan de zon doorbreken. En dan blijft het met 11 graden erg zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate.